met het NOS-journaal. D66-leider Pechtold is intens verdrietig dat zijn partijgenoot en minister van Staat Els Borst is overleden. In het radioprogramma Met het oog op morgen zei hij dat haar dood totaal onverwacht is. Els Borst werd aan het begin van de avond onder verdachte omstandigheden doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. De politie doet onderzoek. Pechtold wil over de doodsoorzaak niet speculeren. We moeten eerst ons verdriet de ruimte geven en stilstaan bij de familie, kinderen en kleinkinderen, zei hij. Borst was minister van Volksgezondheid in de Paarse kabinetten Kok 1 en Kok 2, waarin ze ook vicepremier was. Ook schrijver en oud-D66-leider Jan Terlouw is geschokt door haar dood. Borst is volgens Terlouw altijd een heel belangrijk partijlid geweest. Hij noemt haar een vrouw van formaat en een goede vriendin. Els Borst was 81 jaar. In het noorden van Mali worden vier medewerkers van het Rode Kruis en hun chauffeur vermist. De auto waarin ze reden is volgens het Rode Kruis spoorloos verdwenen tussen Goa en Kidal. Het noorden van Mali werd een jaar geleden ingenomen door islamitische extremisten. Franse militairen hebben de milities vorig jaar voor een groot deel teruggedrongen. Sindsdien probeert een VN-macht de vrede te bewaren. In maart vertrekken 400 Nederlandse militairen naar Goa om mee te doen aan de VN-missie. Nederlandse kwartiermakers zijn vorige maand vertrokken om het kampement op te bouwen. Het proces in Egypte tegen 20 medewerkers van onder meer Al Jazeera begint volgende week donderdag. Onder de groep die wordt vervolgd is ook de Nederlandse journalist Rena Netjes. Zij vertrok vorige week hals over kop uit Egypte en wacht het proces in Nederland af. De journalisten worden onder meer aangeklaagd voor het verspreiden van onjuiste informatie ten gunste van een terroristische organisatie. Daarmee wordt waarschijnlijk de moslimbroederschap bedoeld. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Overdag wordt het 8 graden. Eerst is er wat zon, later raakt het bewolkt. En tegen de avond gaat het regenen en flink waaien. Dit was het.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 fading, afraid. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. There's no one like you. There's no one like you. it's all over. I know I can't keep calling. Just every time I run, I keep on falling. I know what you told me.